Het plan van PvdA, D66 en GroenLinks voorziet onder meer in de verbinding van grote natuurgebieden en in actief beleid voor het behoud van plant- en diersoorten. De partijen willen verder af van de 700 miljoen aan bezuinigingen op de natuur. In Egypte komt vandaag het nieuwe parlement voor het eerst bijeen. Het is het eerste Egyptische parlement in tientallen jaren dat door vrije verkiezingen tot stand is gekomen. Die verkiezingen werden mogelijk na de val van president Mubarak, nu bijna een jaar geleden. Het land wordt sinds die tijd bestuurd door een militaire raad. De conservatieve moslimbroederschap heeft de meeste zetels in het parlement gekregen, maar de partij kwam net tekort voor een absolute meerderheid. Sri Lanka zet 161 Moslimgeestelijke het land uit. Volgens de autoriteiten hebben ze de visumregels overtreden. De moslims uit onder meer Pakistan en India zijn Sri Lanka binnengekomen op een toeristenvisum en hebben vervolgens overal in het land gepreekt. En dat mag niet volgens de autoriteiten. Daarnaast zijn er klachten binnengekomen over de preken. Die zouden te radicaal zijn geweest. Diverse regionale kranten van uitgeverij Wegener verschijnen vandaag in een noodeditie. De uitgever kampt met een storing in het computernetwerk. De kranten hebben gewoonlijk meerdere edities, maar vandaag zullen er vooral samengevoegde kranten worden verspreid. Alle titels zullen wel in de gebruikelijke uitgaven op internet worden gezet. Wegener geeft onder meer de kranten De Gelderlander, Tubantia en PZC uit. Het weer in de loop van de ochtend vanuit de kustgebieden buien die zich uitspreiden over het land.